bijvoorbeeld als de partner schulden blijkt te hebben. Nu worden alle bezittingen en schulden, ook die van voor het huwelijk, bij elkaar opgeteld. Wie het anders wil, moet dat apart vastleggen bij de notaris. VVD, PvdA en D66 willen die wet aanpassen. Het aantal mensen dat in Syrië behoefte heeft aan hulp is gestegen tot ruim 9 miljoen. Dat betekent dat 40% van de Syriërs hulp nodig heeft. Volgens de VN-coördinator voor noodhulp verslechtert de humanitaire situatie snel. Van de mensen die hulp nodig hebben zijn 6,5 miljoen Syriërs hun huis uitgevlucht. Minister Schultz van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel om rechts inhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-Kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Maar Schultz wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn 1500 mappen met geheime documenten uit de tijd van de militaire dictatuur gevonden. De mappen liggen in de kelders van het hoofdkwartier van de luchtmacht. Het gaat onder meer om verslagen van bijeenkomsten en een zwarte lijst van artiesten en kunstenaars die werden gezien als tegenstanders van het regime. Bij gevechten tussen Sjiitische en Soenitische moslims in de Jemenitische stad Damai is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst omgekomen, bevestigen bronnen aan de NOS. De omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren aan een salafistische theologische school. Het weer... Eerst overal droog met geregeld zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer snel regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 5 kilometer of langer in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam voor het knooppunt Diemen 5 kilometer. En op de A6 naar Muiden bij Almere Stad West ook 5. A7 Horen-Zaandam langzaam rijden tussen Avenhoorn en het knooppunt Zaandam 14 kilometer. En op de A8 aansluitend richting Amsterdam bij Oostzaan 6. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Batuverdorp 10. En de A12 naar Den Haag langzaam rijden tussen Zoetermeer en het Malieveld 9 kilometer.